Alto. Een type auto met een vulslang die van buitenaf goed is te bereiken. Afgelopen week steeg de prijs van benzine aan de pomp naar recordhoogte. Het weer. Droog, veel zon en ongeveer 6 graden. Morgen en dinsdag blijft het droog en zonnig.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 Because when I think of you, I don't feel so alone. I don't feel so ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Sometimes all of us for those who stand long and you wanna. You could change your clothes if you wanna. If you change your mind, well, that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see us?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 Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli. De dus stad is in handen van de rebellen en de eenheden die trouw zijn aan Gaddafi proberen hen nu te verdrijven. Ook in enkele andere plaatsen wordt strijd geleverd. Beide partijen claimen successen, maar het is niet goed vast te stellen wat waar is. Opstandelingen in het oosten van Libië hebben acht Britten gevangen genomen, onder wie vermoedelijk zes leden van de elite-eenheid SES. E Volgens een woordvoerder worden de acht goed behandeld en zal er snel een oplossing worden gevonden. De Britse minister van Defensie Fox zegt dat er inmiddels een kleine diplomatieke delegatie in Benghazi is aangekomen. De nieuwe Ierse regering zal zich houden aan de financiële doelen die zijn afgesproken met de Europese Unie en het IMF. Wel zal de nieuwe premier Kenny proberen om de rente die de EU en het IMF rekenen voor de miljardenlening aan Ierland omlaag te krijgen. De hoge rente bemoeilijkt het economisch herstel, zegt hij. Feyenoord heeft voor de tweede keer op rij gewonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 1-0. Heracles verraste bij FC Groningen. Het werd 4-1. Groningen moest de vierde plaats daardoor afstaan aan ADO Den Haag. En voor de Almeloers was het de eerste uitoverwinning in 17 uitwedstrijden. FC Utrecht Rode JC werd 1-1. Bij de wereldbeker schaatsen in Heerenveen is de finale van de 1000 meter bij de vrouwen...